But I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd You Go? I miss you so. have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. And you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? you so really know what you got till it's gone. I guess I've had it with I should drop it.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 als een grote meerderheid van het CDA-congres het morgen goedkeurt. Koppenjan is een van de twee dissidenten in de CDA-fractie. In het tv-programma Nieuwsuur zei CDA-partijvoorzitter Bleker dat de kans serieus is dat het congres morgen instemt met de akkoorden. VVD, CDA en PVV presenteerden gisteren hun regering gedoogakkoord waarin afspraken staan voor 18 miljard aan bezuinigingen. De oppositie en minderhedenorganisaties hebben forse kritiek op de akkoorden. De werkgevers zijn positief. President Correa van Ecuador is door militairen bevrijd uit het ziekenhuis waarin hij zich had teruggetrokken. Het gebouw was omsingeld door woedende agenten die volgens Correa een staatsgreep wilden plegen. Er zijn zeker twee doden gevallen. Alle Nederlanders die in Ecuador wonen hebben van de ambassade in Quito een mail gekregen met daarin het advies binnen te blijven. Bij een gevangenisopstand in het noorden van Venezuela zijn 16 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. De opstand duurde vier dagen. Uiteindelijk maakten bijna 2000 militairen een einde aan de rellen. Voorlopig blijven de militairen bij de gevangenis om de orde te bewaren. Op de tv-zender Al Jazeera zijn foto's getoond van de zeven mensen die zijn ontvoerd in Niger. Het zijn vijf Fransen en twee man uit Togo en Madagaskar. Ze zijn ontvoerd door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zien de gijzelaars er gezond uit. Het ministerie is daarom hoopvol dat de zeven nog in leven zijn. In Ludlow in Engeland zijn 16 schilderijen van Adolf Hitler geveild. Het zijn aquarellen die nog voor de Eerste Wereldoorlog zijn geschilderd. Hitler wilde in zijn jonge jaren kunstenaar worden, maar dat mislukte. Hij werd tot twee keer toe afgewezen door de kunstacademie in Wenen. De 16 geveilde aquarellen hebben onder de 21.000 euro opgebracht. Het weer dan nog, kans op mist, later geleidelijk zon en het wordt het zo'n 17 graden. Langs de kust en rond het IJsselmeer staat vrij veel wind. In de namiddag en avond neemt vanuit het westen de bewolking weer toe.